Trudy Vendrich met het NOS journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de medewerkster op non-actief gezet... omdat ze heeft geknoeid met DNA-bewijsmateriaal. Het NFI wil niet zeggen wat er precies is gebeurd... maar volgens de Telegraaf heeft de vrouw geprobeerd het DNA-profiel te vernietigen van haar partner... die verdacht is in een geweldsmisdrijf. Dat mislukt omdat het NFI elk DNA-profiel wat een speciaal label voorziet. Daardoor kan worden vastgesteld waar het zich bevindt en wat ermee gebeurt. De fraude kwam aan het licht via onderzoek van de toegangspas van de vrouw. Ze bleek in de ruimte te zijn geweest op het moment dat geprobeerd werd het DNA te laten verdwijnen. Het NFI heeft aangifte gedaan tegen de medewerkster. Ze riskeert een jarenlange gevangenisstraf. De inspectie voor de gezondheidszorg sleept een apotheker voor de tuchtrechter na een blunder met de dosering van een zwaar geneesmiddel. Het is uitzonderlijk dat de inspectie zo'n stap neemt. Aanleiding is het overlijden van een reumapatiënt uit Utrecht... die elf dagen lang het middel metotrexaat had geslikt... terwijl ze dat één keer in de week had moeten innemen. In Nederland zijn tussen 2006 en 2008 zeven mensen overleden... na een verkeerde dosering van metotrexaat. Vorig jaar had de inspectie de apothekers nog een waarschuwingsbrief gestuurd over dat geneesmiddel. Een gevangene die verlof had is woensdag ontsnapt. Hij mocht met drie begeleiders naar het graf van zijn moeder en wist te ontkomen. De man zat een straf uit in de penitentiaire inrichting in Vught, maar niet in het extra beveiligde gedeelte. Waarvoor de man is veroordeeld wil justitie niet zeggen en ook niet waar hij is ontsnapt. De best betaalde bankiers in Nederland zijn volgens de Nederlandse bank vorig jaar nauwelijks gekort op hun bonus. In totaal werden wel minder bonussen uitbetaald dan het jaar ervoor, maar de centrale bank noemt het opmerkelijk dat de fix extra is betaald bij banken die grote verliezen leden. De Nederlandse bank wil nu de richtlijnen voor bonussen aanscherpen.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 op ZFM.